heb ik dit toch altijd een eh, waanzinnige plaat gevonden. Um, Midnight in the Perfect World van eh, DJ Shadow. De echte naam van DJ Shadow, dat is uh, Josh Davis. Hij komt uit Californië en hij is een Amerikaanse turntablist. En ja, zo noem je dat dan, een turntablist en producer. En ja, dat is eigenlijk, turntablist is eigenlijk een techniek waarbij, zeg maar, waarbij je als DJ, de turntablist, zijn draaitafels als muziekinstrument gebruikt door met platen traditioneel veel ja, hip-hop muziek te scratchen en andere technieken toe te passen. Dus dan probeert hij eigenlijk eh, bestaande muziek ritmisch te ondersteunen of wat ook kan, is ja, gewoon volledige nieuwe muziek eh, te componeren. Nou, dat deed hij een beetje. Ehm, hij eh, bracht zijn tiende jaren door eh, in Californië, dus daar is hij ook geboren, is hij opgegroeid. En toen was hij ook DJ zelfs bij een lokaal radiostation. En nou, hij maakt dus ook muziek. Hij doet echt van alles. Ehm, ja, zo origineel vond ik dit altijd. En echt ook een echte freakplaat uit de jaren 90. De jaren 90 heeft echt wat goede freakplaten voorgebracht. Ook Rock and Beat van de Chemical Brothers. Een beetje in het hoekje de rock Rockefeller's Kank van Fatboy Slim. Echt genreoverschrijdend uh, werk eigenlijk, waarin ja, elementen als funk, rock, hip-hop, uh, ambient, jazz, soul, allerlei eh, ja, tweedehands materiaal werden samengevoegd. Dat deed, dat deed hij een beetje. Het werd eigenlijk, ja, ehm, geschaard onder de naam Trip Hop. Dus ja, wat Massive Attack deed, wat Björn of Björk deed vond, ja, vond, hij, vond hij zelf eigenlijk een hekel, eh, die, die term. Had, vond hij, had helemaal niks mee. En ik vond dat ook een beetje zelf, eh, vind ik ook wel een beetje, eh, ja, te kort voor, voor hem, zeg maar. Dit kwam van zijn debuutalbum. Introducing, zo heet dat. Uit 1996 komt dat. En ook ehm, een van mijn favoriete nummers aller tijden uh, staat erop. Building Steam with a Grain of Salt. Wauw, wauw, wauw. DJ Shadow. Hij heeft ook trouwens eh, een, nieuwe single uit. Die heb ik vorige week gedraaid samen met Della Soul en Rocket Fuel. Aan het eh, begin van een nieuwe Vrieknacht. Welkom, of aan het begin zei ik, begin van het tweede uur eh, dan. Ja, we hebben al een, een uur opzetten. Tot twee vannacht zit de Vrieknacht op de radio, op de zender. Zij je iets wil horen, iets apart, iets geks, mag allemaal. geef het me door via de Facebook. Vorige uur heb ik al gezegd dat er een, nog een Facebookpagina aan moet komen van, van dit radioprogramma. Maar ik heb ook natuurlijk gewoon een eigen Facebookpagina en eh, daarop kun je al je verzoekjes kwijt. En dan maken we vanzelf wel eh, een beetje plaats. Hè. Dus, iedereen slaapt, hè, dus komt vanzelf goed. Jouw plaat die komt vanzelf voorbij. Dan Elbow, de, de band die heeft een, een, een, nieuw album. 11 oktober gaat dat uitkomen. Giants of All Sizes gaat dat heten. Vind ik een prachtige naam trouwens. Eerder kwam daar al de single Dexter and Sinister vanaf. Dit is de nieuwe. Afgelopen nacht kwam hij uit. Dit is Empires. smile. awful, typical Tuesday, be day of the dead. Maybe empires crumble all the time. Empires crumble of the time. Elbow. Nieuwe album komt er dus aan, het achtste album, Giants of All Sizes. Dit is de tweede zin daarvan, Empires. En waarbij eh, de zanger Guy Garvey meestal eh, ja, heel veel hoop geeft in zijn eh, teksten, eh, hoop als boodschap meegeeft, is hij toch wel een beetje bezorgd als ik de tekst van eh, dit nummer bekijk. Elbow en Empires. Ik wil het heel even hebben met, met je over Finn. Finn Greenall. hij groeide op in, in Bristol. in een gezin waar waarin zijn vader professioneel muzikant was en zijn moeder manager van wereld- en volkartiesten. Um, hij zelf staat bekend onder de artiestennaam Fink. Ehm, hij ehm, is ja, dus eigenlijk een beetje opgegroeid eh, met die muziek. De paplepel is erin gegoten. En eh, verschillende muziekstijlen werden hem eh, hierdoor ja, ja, voorgeschoten. Op zijn 16-jarige, op 16-jarige leeftijd al. Toen begon hij met gitaar spelen. En na zijn studies, geschiedenis en Engels heeft hij, heeft hij gedaan, besloot hij echter om ja, zijn muzikale inspiraties te gaan uiten in de dancemuziek. Want ja, ook hij is DJ geweest bij een radiostation net. Volgens mij bij een radiostation, net als... Eh, of tenminste, net, dat weet ik niet zeker. Ehm, maar in ieder geval wel DJ geweest. Net zoals eh, DJ Shadow, voordat hij wat muziek ging produceren. En ook Fink is eh, later als producer succesvol geweest. Toen nog onder meer van de ja, vol ontslagen onbekende Amy Winehouse. Zou je niet denken. Als je nou, dit nu hoort. Zijn nieuwe single van heet We Watch the Stars. Dit is de nieuwe van Fink. We watch the stars One by one, we watch the stars. Think en We Watch the Stars. En van We Watch the Stars gaan we naar Kelly Watch the Stars. Dit is de Franse band Air. Nu ook in the air. Franse band Air. Kelly Watch the Stars. Het kwam eh, van het debuutalbum, eind jaren 90 uitkwam, Moon Safari. Alleen niet stond daar ook op, maar deze ook dus. Ja, en ik, ik, voel het gewoon, ik voel het gewoon, eh, na een paar van die dromerige liedjes is het gewoon weer tijd voor wat gitaren. Ik ga er komen, kan ik je vertellen. De 1975 stond niet eh, bekend om een hele erge gitarenband. Werd altijd een beetje vergeleken met uh, Duran Duran. Maar nu hebben ze een, eh, een nieuwe single uit. Die komt op het, het album Notes on a Conditional Form. een vierde album. Dat komt pas 21 februari 2020 uit. Maar daar is dus afgelopen week al de allereerste single van verschenen. En dat is hun hardste, stevigste tot nu toe. Lekkere gitarenplaat, de 1975 en People, zo heet hij. Die zegt eh, van eh, Maat, je draait nooit stevige gitaarplaten. Allemaal naar bed! Allemaal naar bed jullie! Zo. Hij is zo steviger dan ik me kon herinneren zeg. Zo, halleluja zeg. Nou, dan mag eh, deze die mag er dan eigenlijk wel achteraan roll! Zo, dat eh, De 1975 en eh, People. Ik denk niet dat ik hem nog een keer ga draaien, maar heb je hem in ieder geval eh, gehoord. Kun je maandag weer lekker op het, op het werk meepraten. Even iets rustigers aan dan. afgelopen weekend, toen stond zij op het Lowlands Festival. Billie Eilish, 17 jaar nog maar. En ehm, ja, zij, ehm, iedereen, iedereen keek naar haar uit. Iedereen dacht van, wow, wat, wat, wat gaan we hier wat meemaken? Wordt, wordt dit... Een, een, waanzinnig ongekend optreden. Um, want wordt dit de nieuwe Madonna? Ik heb eh, verschillende reacties gehoord. Ik was er zelf niet bij. Ik heb wel eh, ja, verschillende recensies gelezen. Eh, de een vond het verschrikkelijk. Die, die zei alleen maar, dat is een playback. Alleen maar verschrikkelijk. Niet om aan te horen. De andere, die wa andere waren weer louter enthousiast. Ik heb ook niet echt veel beelden gezien, dus ik kan niet echt heel goed beoordelen. Op plaats vind ik het in ieder geval waanzinnig, origineel eh, en mega knap wat zij allemaal doet voor haar leeftijd. Ehm, er is een de eh, debuutalbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Um, in Amerika heeft er nou ook een, eh, nummer 18 weken lang op eh, nummer 1 gestaan. 18 weken lang. Hè? Ik herhaal maar even. Ik leg maar even de nadruk erop. Eh, dat is Old Town Road van Billy Ray Cyrus ehm, en Lil Nas X. En zij heeft die plaat van nummer 1 weten te stoten. Met haar Bad Guy. Nou, die is dus inmiddels ook alweer 18 weken uit of zo. Maar ehm, er staan nog veel meer goede tracks op dat album. de nieuwe single dat is All The Good Girls Go To Hell. Maar deze is ook ook mooi. En na zo'n stevige plaat gewoon even deze snel achteraan. Want ja, ik ben ook weer veel te, veel te veel aan het lullen. Dus ik doe hem gewoon meteen achteraan. Billie Eilish, I Love You, zo heet hij. It's not true. Tell me I've been lied to. You. What the hell did I do? Never been the type to let someone see right. 啊。 Billie Eilish. And I love you. En van het ene supertalent, uh, jonge supertalent, gaan we naar het andere. Declan McKenna heeft een eh, nieuwe single. Een anti-oorlog track is het geworden. Dit is British Bombs. Declan McKenna. fashion landslide. Mega en eh, British Bombs. Het is eh, tijd, want ja, het is inmiddels eh, nou, half twee geweest. Voor eh, een eh, original. Of trouwens, ik moet nog even zeggen, kijk dit clipje ook van eh, British Bombs van Declan McKenna met allerlei poppetjes die in elkaar zijn geknutseld. Heel leuk gedaan. Kijk, check even het clipje. Nu dan de original. En ik heb nog eigenlijk geen klassieker gedraaid dit uur. Dus ik dacht van, ik pak even gewoon een, een bekende. echt een miljoen miljard keer gecoverd. Cliff Richard heeft het gedaan. Jimi Hendrix, de Plastic Anno Band, uh, Ry Cooder. Nou, ik kan zo nog wel even doorgaan. Eh, het gaat hier om eh, de Blues Blue Sweat Shoes. Deze is van Eddie Cochran. Ook hij heeft het opgenomen. Hij had het met Summertime Blues en Come On Everybody. Ook Buddy Holly samen met zijn Crickets. Die hebben een versie. to get ready now, go but don't you for my ja, dan heb je nog eh, natuurlijk de bekendste cover, uh, eh, zoals we hem eigenlijk eh, het best kennen. Elvis Presley natuurlijk. Hij was een van de eerste die het coverde. En Elvis Presley die deed dat wel met meer eh, liedjes. Eh, ja, hè, die uh, coverde hij. En hij had uiteindelijk de hituitvoering, de, de meest bekende uitvoering. Maar het echte origineel van Blue Sweat Shoes is, ja, komt uit 1956 en is van Carl Perkins. money, show, three to get ready. Now go cat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 you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Oh, go, cat. you can burn my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar do anything that you wanna do. But uh-uh, honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes.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 Elvis Presley. Hij had uiteindelijk de eh, ja, echte klassieker de, de mee met deze Blue Sweat Shoes. Maar het origineel, en hij had er ook een grote hit mee, joh. Uit hetzelfde jaar. Carl Perkins en eh, de Blue Sweat Shoes. Maarten! can't deny myself. Show me the feeling. Ah, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know if you come along, don't hesitate time feels the pain. and don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream. I hope to be who I believe in. I used to hate myself. You got the key. Break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. Michael Kiwanuka. Op het begin, eh, of ja, eigenlijk het hele, hele nummer door zit een beetje het beginwerk van Santana erin. Die trommel, zeg maar. Ah. Nog steeds mijn favoriete liedje van het moment hoor, dit. 25 oktober, dan komt hij met zijn derde album, Michael Kiwanuka. Het gaat simpelweg Kiwanuka heten. Dit is eh, de eerste single, You Ain't The Problem. Dan eh, gaan we weer even naar eh, een dame. Ja, een dame. Altijd leuk. Dames, hallo. Ehm, meisjes zijn toch het mooiste op aarde. Ja, dat stond... wie was het ook alweer? Ehm Ruimer van het Groenewoud, die zong dat inderdaad. Ehm, we gaan een beetje naar de, de grunge pop. Ehm, ja, ehm, ik ga hem gewoon in starten. Dit is van, eh, ja, hoe heet ze eigenlijk? Calva Louise, zo heet ze. Calva Louisa en Bellicasso. Lekker stevig ik hoor. Ik hou er wel van. Pittig wijf. Van Louise en uh, Belly oh, ik ben blij, jongens. Ja, Maarten is blij. Hij, hij, kan gewoon al zijn, hij heeft het uitgerekend. Hij kan gewoon al zijn favoriete, favoriete liedjes nog eh, voor, uh, voor uur draaien. Ehm, dus we gaan maar snel door, want ja, anders dan haalt hij het niet meer. Deze gasten die zijn nog tot december bezig met een RIP Shame World Tour. Het is de nieuwste single van Sophie Tucker. Alhoewel, hij is al een aantal weken uit, maar het is de nieuwste. Dit is Swing. Swing. lekker swingen op de vrijdag op zaterdag. kijkers. Oh, eigenlijk was bij Oudjaars, hè? Oudjaarsdag. Andor. Uma palavra escrita, é uma palavra não dita, é uma palavra maldita, é uma palavra gravada, como um gravata. Sophie Tukker. Nou, over Tukke, eh, Tukkie eh, gesproken. nee, we gaan nog lang in de bed. Nee. De nieuwste in die heet uh, Swing. In de 80s had je Anne Clark, tegenwoordig heb je Kate Tempest en precies daartussenin ergens in de zero's had je The Streets. Ze hadden een hitje met dit. I'm just standing there. I can't say a word. Because is just gone. I've got nothing. Dry your eyes. Absolutely nothing. one single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground, looking to the left slightly, then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you where we could only just be for us. I can change and I can grow, or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me but her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they open up, she's looking down at her feet. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts but you've got to walk away now. It's over. So then I move my hand up from down by my side. It's shaking, my life is crashing before my eyes. Turn the palm of my hand up to face the skies. Touch the bottom of her chin and let out a sigh. Cause I can't imagine my life without you and me. There's things I can't imagine doing, things I can't imagine seeing. It weren't supposed to be easy, surely. Please, please, I'm begging, please. She brings her hands up towards where my hands rested. She wraps her fingers round mine with the softness she's blessed with. She peels away my fingers, looks at me, and then gestures by pushing my hand away to my chest from hers. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now, it's over. I know in the past I found it hard to say. Telling you things but not telling straight. But the more I pull on your hand and say, the more you pull away. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. The streets, dry your eyes. To wel grappig. Hij zingt uh, There's a plenty more fish in the sea. Op dat moment zie ik hier in eh, de studio een enorme vis verschijnen op de tv. Dus het kan geen toeval zijn. The Streets Dry Eyes, exact 15 jaar geleden toen kwam het eh, de top 40 binnen. 2004, week 34 dit. Prachtig, Streets Dry Eyes. Altijd een goed nummer gevonden. Dan nu gaan we naar uh, Ik weet er helemaal niks van. Ik weet dat het een zanneres is. En volgens mij is ze is nog maar 20 jaar. Ze komt uit Australië. En dit is haar nieuwste single. Charlie, zo heet het. Beetje elektronica, hip-hop, indie-pop. Eh, and I know it's bad, but I just can't wait till you're feeling love see my face while I go to bed, but I'm still awake when you go to bed. Do you sleep like a babe? I just want coffee for breakfast, I just want warm cups of tea. I just might love you forever. I hope you warm up to me, I hope your dreams are amazing. I hope your dreams are amazing. My daddy worked out west and he worked so hard. My mom, she smells like cigarettes and they broke each other's hearts. She says that love is like a chess game. Boys gotta do the chasing, but when did I start taking her advice? I raised myself and that's alright. I want coffee for breakfast, I want warm cups of tea. I'm gonna love you forever. I hope you warm up to me. I hope your dreams are amazing. I hope. Could dreams are amazing. I hope I maybe sneak my way in, I'd like that. really feeling nothing, but you got me feeling something. And it's felt like ice melts when winter turns to spring. And I keep your pictures like a hoarder. I think about you when I sing. Said you can lead a horse to water, but you can't always make it drink. So I drink coffee for breakfast. Don't want warm cups of tea. I just might love you forever. I hope you warm on to me. trying to do is wait for me to get home like Charlie in the rain outside. All I wanna do is see you when I get home like Charlie in the rain outside. All you gotta do is wait for me to get home. Breakfast. Ja, dat klinkt wel goed op zich. Maurad en eh, Charlie, het zit er alweer op. Het zit er alweer bijna op. Het is toch niet te geloven hoe snel dat elke week weer gaat. Ehm, nou, nog maar afsluiten dan met één liedje. Doen we wel gewoon even iets uit Nederland. Iets uit ja, Nederlands fabrikaat. Het gaat hier om eh, een beetje dromerige indie pop. Ik hou daar wel van. Uit Amsterdam komt ze. Sophie Winterson, zij is al een eh, tijdje bezig. Ik heb ook wel, wel wat meerdere liedjes ja, gehoord waarvan ik dacht, oh, die zijn fijn. Haar nieuwste die kwam eh, vorige week uit. Die heet Moral. Ik wens je een hele fijne week. Een heel eh, fijn weekend nog eh, zelfs. Ehm, het wordt nog lekker weer, hè? geniet er nog even van. Het wordt nog, nog heel even lekker weer. Boven de 30 graden. Daarnaast, daarna wordt het echt een half jaar lang helemaal scheid weer. Dus geniet er nog maar even van. Sophie Winters, nieuwe zin al Moral.